Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Cafés en restaurants in Frankrijk mogen 2 juni weer open als ze in een groene zone liggen. Dat is een gebied waar weinig besmettingen met het coronavirus zijn. Alleen in het noorden en het oosten van het land en in Parijs is het aantal besmettingen hoger... en blijven de huidige beperkingen van kracht. verder heeft de regering aangekondigd dat de Fransen in juli en augustus weer op vakantie mogen in eigen land. Het is nog niet duidelijk of er ook buitenlanders mogen komen. De afgelopen dag zijn er 28 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 52. En verder hebben de ziekenhuizen de afgelopen dag 27 nieuwe opnamen, opgenomen coronapatiënten geteld. Dat waren er gisteren ook 52. Een zware orkaan is vannacht aan land gekomen op de Filipijnen. Die trekt de komende twee dagen over het land met windsnelheden van zo'n 150 km per uur. Omdat ook de Filipijnen te maken hebben met het coronavirus... kunnen eventuele evacuaties leiden tot gevaarlijke situaties. Een orkaan trekt vannacht over de noordelijke eilanden van de Filipijnen... waar tientallen miljoenen mensen wonen. Bedrijven die via belastingparadijzen belasting ontwijken... die kunnen ook na 1 juni in het nieuwe steunpakket aanspraak maken op financiële hulp. Een voorstel van FNV en GroenLinks om die bedrijven uit te sluiten... haalt het niet, zo melden bronnen in Den Haag. De uitvoering zou te lastig zijn. er wordt wel een moreel appel gedaan op de bedrijven... om toch geen steun aan te vragen. En Vitesse wil tijdens de coronacrisis de helft minder gaan betalen aan huur voor het Gelredoom. De voetbalclub uit Arnhem heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de eigenaar van het stadion. Vitesse betaalt naar verluid 1,8 miljoen euro per jaar om in het Gelredoom te spelen. Maar doordat er niet meer gevoetbald wordt, heeft de club geen inkomsten. Vorig jaar maakte Vitesse al een miljoenenverlies. Over anderhalve week dient het kort geding.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 Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-seat slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up life for a slide.